Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Een ambtenaar die weigert om homo's te trouwen hoeft niet te worden ontslagen. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief van die strekking. In elke gemeente moeten homo's kunnen trouwen en verder wil het kabinet zich niet bemoeien met de kwestie. Bij een ontslag omdat een ambtenaar geen homo's wil trouwen moet uiteindelijk de rechter daarover beslissen, staat in de brief. De recherche in Noord-Brabant heeft zes mensen opgepakt die zouden hebben gefraudeerd met rekeningen. Ze onderschepten facturen voor bedrijven in de buurt van Helmond en pasten het rekeningnummer aan. Vervolgens werden de rekeningen alsnog naar de bedrijven gestuurd en die stortten het bedrag op het nummer van de criminelen. De daders hebben zo meer dan 100.000 euro buitgemaakt. gemaakt. Unilever neemt de Russische cosmetica-producent Kalina over. Met de overname is zo'n 390 miljoen euro gemoeid. Kalina is in Rusland de grootste producent in persoonlijke verzorging. Bij het bedrijf werken 1900 mensen. Unilever krijgt in eerste instantie 82% van de aandelen. In Vlaardingen heeft de politie een cocaïnewasserette ontdekt. In de woning stonden grote bakken met benzine en ammoniak. Daarmee werd cocaïne uit kruiden gehaald. De drugs waren in het buitenland in de kruiden opgelost. Ook werd ruim 2 kilo gezuiverde cocaïne gevonden met een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. Vijf mensen zijn in Vlaardingen opgepakt, onder wie drie broers. De politie heeft vannacht na een wilde achtervolging op de A20 en de A12 twee mannen aangehouden. Ze waren in een auto aan het spookrijden op een oprit van de A20. Toen de politie hen wilde laten stoppen reden ze met hoge snelheid over de goede kant van de A20 en de A12 naar Utrecht. De politie achtervolgde de auto die harder reed dan 240 km per uur. In Nieuwegein vluchtten de twee een tuin in waar ze werden aangehouden. Het weer volop zon met in het noorden wat sluierbewolking en 13 graden. Ook in het weekend veel zon. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag is het dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Bussum 3 en verderop 2 kilometer voor knooppunt Hoevenlaken. Op de ringweg Amsterdam tussen Geuzenveld en Afrit en Muiden 2 en op de A27 Breda naar Utrecht ook 2 kilometer voor de brug bij Gorkum. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort, daar staat 3 kilometer tussen de Uithof en Afrit Den Dolder.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 over me, they holding me, feel like they controlling me, more than me. Oh, oh, over me, they holding me, feel like they controlling me yeah, break it down. I don't mean no mistress busy. I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb.